uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede verdwijnen 300 arbeidsplaatsen, zo'n 10% van het totaal. Er verdwijnen vooral banen bij ondersteunende diensten, maar mogelijk vervallen er ook banen in de patiëntenzorg. Het ziekenhuis zegt dat de kosten omlaag moeten, volgend jaar met 30 miljoen. Vorige week verhuisde het ziekenhuis naar een nieuw gebouw in Enschede, een deel van de tekorten zijn ontstaan door de nieuwbouw, die 239 miljoen kostte. Staatssecretaris Dijkhoff voelt er niks voor om alle gemeenten te verplichten vluchtelingen op te vangen. Vluchtelingenwerk Nederland pleitte eerder vandaag daarvoor. Dijkhoff denkt dat het niet leidt tot meer draagvlak in de samenleving. Hij is blij dat vanaf volgende week geen crisisopvang meer nodig is. Maar het blijft hard werken om dat zo te houden, zegt Dijkhoff. De Nederlandse zangeres Rika Jansen is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze was bekend onder de artiestennaam Zwarte Riek. Amsterdamse media melden dat ze in haar woonplaats Zandvoort is overleden. Ze werd in de jaren 50 beroemd door liedjes als Amsterdam huilt, Mijn wiegie was een stijfselkissie en De kersenpit. De Nederlandse waterpolovrouwen hebben de finale van het Europees kampioenschap bereikt. Ze wonnen in de halve eindstrijd met strafworpen van titelhouder Spanje. Morgen speelt Nederland in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Italië en Hongarije. De Europees kampioen plaatst zich voor de Olympische Spelen deze zomer in Rio de Janeiro. Het weer vannacht koelt het af naar 0 tot lokaal min 6 graden. Morgen is het eerst droog en soms zon. In de loop van de middag gaat er neerslag vallen en in het noordoosten kan het glad worden. Uiteindelijk valt overal regen bij maximaal 0 tot 5 graden boven nul. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad heb je de meeste vertraging bij Amsterdam... en dan vooral op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiden-Oost 7 kilometer en bijna een uur vertraging. Er waren daar namelijk even twee rijstroken dicht. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en Nieuwegein-Zuid... 8 kilometer door een auto met pech. De linker rijstrook is daar dicht. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Dorp 12 kilometer. A6 Lelystad-Muiden bij knooppunt Muidenberg 5 kilometer. Op de A10 in de ring van Amsterdam, staat nog een file van 2 kilometer bij Oud-Zuid door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En veel vertraging is er ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer Centrum.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 Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. En dan natuurlijk om 8 uur begint het volgende programma met Jaap Koper en eh, Marcus van Dam. Eh, Alternative FM begint dan.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 If you like the way you look that much, oh baby, you should go. Om lekker mee te blaren. Yeah. And if you think that I'm still holding on to something you should go. Het is uh, tijd voor de top 5 games. Het is donderdagavond bij de familie. Amy heeft al... Wow, wow, wow. Wat hoorde ik daar nou? Er zit maar één ding. Wacht, dit hoor ik. Een gezamenlijke af. Oké, nou ja, zo wel. Maakt niet uit. De top 5 games dus. Um, we beginnen op nummer 5. Op nummer 5 staat Call of Duty Black Ops 3. Op nummer 4 Fallout 4. Ja, en dan de top 3 alweer. Uh, op nummer 3 staat Forza Motorsport 6. Dat speel ik zelf ook. En het, nou ja, het is, ik wil niet zeggen verslavend, maar het is wel leuk. En omdat ik ook hou van racen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ehm, op nummer 2 staat Mario Kart 8. Nummer 1. Wat zou er op nummer 1 staan? Het spannende muziekje. Ja, op nummer 1 staat Bloodborne. Dat waren, dat waren de top 5 games alweer. Dan wij gaan weer verder met de muziek. En dan ben ik om half, eh, half 7 ja, ben ik weer terug met het dier van de week.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 Samuel is een prachtige, grote, gecastreerde kater van bijna 7 jaar. Hij vindt niet iedereen leuk en heeft tijd nodig om aan je te wennen. Als hij helemaal aan je gewend is, is hij prima te aaien. Wie weet schuilt er zelfs wel een echte knuffelaar in hem. Samuel gaat graag zijn eigen gang en zoekt daarom een huis en een tuin waar hij dat kan en mag. Andere katten vindt hij niet gezellig, eh, dus zoekt eh, hij een huis voor hem alleen. Nou, bent u geïnteresseerd in Samuel? Ga dan naar Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Dus Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort... Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Wij gaan ondertussen weer verder met de muziek. Hier is Light It Up van Major Lazer. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gonna baby my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it Morgen blijft het droog en eh, zijn er flinke perioden met zon. De wind waait dus niet meer dan zwak uit het zuidoosten... en de temperatuur is met maximaal een graad of drie weer wat lager. Na een koude, heldere nacht met lichte tot matige vorst... beginnen we de vrijdag met zonneschijn. In de loop van de dag neemt de bewolking en ook de zuid- tot zuidwestenwind in kracht toe... en gaat de temperatuur langzaam stijgen naar de 1-2 graden boven het vriespunt. Maar dat is pas in de avond. In de nacht naar zaterdag gaat het regenen en vanaf zaterdag is het afgelopen met het winterse weer. In het weekend is het eh, over het algemeen droog. Wellicht zaterdagochtend misschien nog wat regen en schijnt zo nu en dan de zon. Het waait met name zaterdag flink en het wordt zaterdag zo'n 7, 8 graden en zondag ongeveer 6 graden. Wij gaan weer verder met de muziek. Hier is David Guetta met Just One Last Time. This is the end, station. Show. lights in the last five minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie.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 Ja, misschien hoor je het al. Dat is uh, eh, Stay. Van Keigo. Zometeen ben ik eh, weer terug met de tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Met heel veel lekkere nummers. De evenement is Zandvoort voor de jeugd en de top 5 films.